uur. Eefje kunnen met het NOS Journaal. Zijn vluchtelingenstop van vier maanden. President Trump heeft de screening laten aanscherpen... en voor vluchtelingen uit elf landen gelden extra strenge criteria. Welke landen, dat wil het Witte Huis nog niet zeggen. Persbureau Reuters denkt te weten dat het gaat om onder meer Egypte, Irak en Noord-Korea. Trump wil gezinshereniging van vluchtelingen voorlopig niet hervatten. De regionale regering van Iraakse Koerden heeft aangeboden om de uitslag van het omstreden referendum over onafhankelijkheid in de ijskast te zetten. De Koerden willen verder geweld voorkomen. Ze hopen dat de Iraakse regering een einde maakt aan het militaire offensief in Koerdistan en dat er een dialoog ontstaat. Premier Rutte is tevreden over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de 23 kandidaat-bewindslieden voor zijn nieuwe kabinet. Na afloop zei hij dat de formatie lang heeft geduurd en dat hij blij is dat het nu bijna klaar is. Vandaag komen de beoogde ministers voor het eerst samen om vast te leggen wie wat precies gaat doen. Er zijn steeds meer berichten over seksueel misbruik van jonge medewerkers van het Europees Parlement en andere Europese instellingen. site Politico heeft al meer dan 100 getuigenissen. Het Europees Parlement debatteert er vandaag over. Een van de initiatiefnemers van het debat is Europarlementariër Sophie In het Veld van D66. Volgens haar heeft het te maken met machtsmisbruik. Na de onthullingen over seksueel misbruik door Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein komen op steeds meer plekken getuigenissen naar boven. De zesjarige Tijn, die vorig jaar nagels lakte in het glazen huis van 3FM, wordt geëerd in Ivoorkust. Op de muur van een kliniek is een groot portret van hem geschilderd. Dat zei 3FM-dj Domien Verschuren bij RTL Late Night. Tijn had hersenstamkanker. Hij overleed eerder dit jaar. Het weer nog. De dag begint grijs en regenachtig. Later in het noorden af en toe zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen bewolkt. Vanaf vrijdag vaker zon, maar ook buien.